Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd heeft de ex-man van prinses Margarita nog wel vragen. Zo wil hij weten of zijn moeder en zussen ook zijn onderzocht. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Pauke Vaatstra eist 250.000 euro schadevergoeding van Jasper S., de moordenaar van zijn dochter Marianne. Vaatstra's advocaat zegt in de Telegraaf dat zijn cliënt grote psychische schade heeft opgelopen door de moord. De advocaat heeft beslag laten leggen op de boerderij van S... die in april werd veroordeeld tot 18 jaar cel voor verkrachting en moord. In de Belgische plaats Kalmthout, over de grens bij Roosendaal, is een babylijkje gevonden. De moeder is meegenomen voor verhoor, meldt het laatste nieuws. De vrouw had gezegd dat ze haar kindje kwijt was. Agenten vonden het lijkje even later in de put. De burgemeester noemt het een tragisch gezinsdrama, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De Amerikanen sturen tijdelijk geen militaire transporten vanuit Afghanistan door Pakistan. De vrachtwagens dreigen doelwit te worden van anti-Amerikaanse protesten tegen het inzetten van drones in Pakistan. De transporten met spullen van militairen die naar huis gaan zijn extra belangrijk nu er steeds meer troepen uit Afghanistan worden teruggetrokken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er weer elektronisch wordt gestemd. Ze zeggen dat na problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan de Rijn. Bij een hertelling bleek dat de stemmen op acht van de elf partijen niet goed waren geteld. In 2006 werden stemcomputers afgeschaft omdat ze niet veilig waren. Het weer, het is bewolkt en in de loop van de dag trekt wat regen of motregen over het land.